Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. VN-bemiddelaar Annan is er diep bezorgd over dat het geweld in Syrië uitloopt op een burgeroorlog. Die heeft niet alleen gevolgen voor Syrië, maar voor de hele regio, zei hij tegen de Veiligheidsraad. Volgens Annan is het Syrische leger minder actief, maar zijn er nog altijd troepen in en om de steden. Volgens Annan is de huidige waarnemersmissie de enige overgebleven optie om de situatie in de hand te houden. Eind mei moeten er 300 ongewapende waarnemers in Syrië zijn die in de gaten houden of zijn vredesplan wordt nageleefd. De interim-premier van Libië was niet in zijn kantoor in Tripoli toen daar vandaag geschoten werd. Voormalige opstandelingen probeerden het gebouw binnen te dringen om geld te eisen voor hun strijd tegen oud-dictator Gaddafi. Bij de schietpartij werd één bewaker van het regeringsgebouw gedood, twee van zijn collega's raakten gewond. De advocaat en actievoerder Herman Loonstein gaat rechtszaken aanspannen tegen organisatiecomité's die op 4 mei Duitse militairen willen herdenken. Namens het door hem zelf opgerichte Federatief Joods Nederland voorkwam hij vorige week met een rechtszaak dat Duitse militairen werden herdacht in Vorden. De man komt nu overal in actie waar op 4 mei ook Duitsers worden herdacht. De vroegere voorzitter van FC Groningen, Rensje de Vries, is overleden. Hij leidde de club van 1980 tot 1989. Onder zijn bestuur kwam Groningen terug in de eredivisie en haalde de club drie keer de achtste finales van de UEFA Cup. Hij vertrok vanwege een zwart geldaffaire. In die periode gebruikte hij de befaamde woorden... Het zwaard van Damascus hangt boven deze vereniging. Rentse de Vries was 81 jaar. Het weer. Buien, vannacht langzaam drogen. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Verder bijna geen zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik geef daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A9 tussen Badhoevedorp en Alkmaar en op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen.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 Ditmaal weer samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld, Heemstede en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk ook een goedemorgen aan onze groeiende kring van internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook nog maar meer ter wereld vorige keer stond geheel in het teken van de muziek van George Gershwin, die 75 jaar geleden overleed, maar wiens muziek nog veel in de jazz wordt gespeeld. Vandaag bestaat het menu uit composities van bekende jazzmuzikanten en dan ook door henzelf uitgevoerd. En laat ik er maar meteen stevig beginnen. Met een verzoek van een trouwe luisteraar in Bergen op Zoom. Count Basie met een van zijn vele werkjes. Niet de al zo vaak gedraaide One O'Clock Jump, maar Swing the Blues. Paasdagen van 2012 liggen alweer achter ons. Maar ik wilde toch als rustpunt even een stukje laten horen van de eerste suite die pianist Oscar Peterson componeerde en die in 1984 op Goede Vrijdag wereldwijd werd uitgezonden. Samen met bassist Niels Henning Orsted Petersen en drummer Martin Drew speelde Oscar Peterson hier het vierde deel van deze paasuite: Why Have You Betrayed Me? Etta Gerald, een halve eeuw Amerikaans populaire jazzzangeres, zong muziek van anderen. Maar in 1938 gebruikte zij een kinderversje om zelf een songtekst te creëren. En zo ontstond het Disket het Asket, opgenomen met het orkest van Chuck Webb. En deze hit maakte haar meteen wereldberoemd. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way I drive. again She was trucking on down the avenue But not a single thing to do She went peck, peck, pecking all around When she spied it on the ground She took it, she took it My little yellow basket And if she doesn't bring it back I think that I will die basket I lost my yellow basket And if that girlie don't return it Don't know what I'll do Oh yellow basket Won't someone help me find my basket And make me happy again, again Was it green? No, no, no, no Was it red? No, no, no, no Was it blue? No, no, no, no Just a little yellow basket Misty zegt, zegt El Garner. Die zijn beroemdste compositie in 1954 voor het eerst op de plaat zette. Maar deze fantasierijke pianist heeft veel meer muziek gecomponeerd. Zoals de net gedraaide Part-Time Blues. Die nam hij een jaar voor Misty op met zijn trio dat verder bestond uit Wyatt Rudder op bas en Eugene Fats Hurt op drums. Horace Silver was ook een grandioze pianist die de jazz met veel bekende thema's heeft verrijkt, zoals Doodlin, Quicksilver en Opus de Funk. Ik koos vandaag voor een niet zo bekende compositie van Silver, die in 1955 opnam met vibrafonist Mal Jackson, bassist Percy Hurst en drummer Connie Kay. Horace Silver met Wonder Why. someone new Someone naive enough to believe This time it's for real Breakups hurt Time and time again There's just no way Of getting you it harder to believe Next time it's for real Baby, you're just what I need Just what I want While I know for a fact That it won't last long You better get out still can The city sleeps But I stay up all night I sing along to bluesy heartbreak songs Makes it harder to believe Next time is for real just what I need, just what I want. While I know for a fact it won't last long, you better get out while you still can. If you're not impressed with a broken heart, I suggest you stay. Though it might seem I have lost all hope, I've got nothing left to lose. I can easily be persuaded and fall in love with you. what I need, just what I want, while I know for a fact that it won't last long. You better get out while you still can. I'd better keep trying I still can Hij zit op de grens van pop en jazz, de Nederlandse zanger Wouter Hamel. Hij schrijft heel veel van zijn muziek zelf en voor zijn eerste album componeerde hij alle nummers. Is ook het net gedraaide Just What I Need. De meeste componist onder de jazzmuzikanten is natuurlijk Duke Ellington. Zijn orkesten speelden meestal muziek van zijn hand en zelden kwam er muziek van anderen op het repertoire. Ja, en enkele keer maar. Het was, was heel zuinig. Kiezen uit de enorme hoeveelheid muziek die Duke heeft opgenomen is dan ook moeilijk. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een uptempo blues. Play the Blues and Go met een kleine bezetting en Sam Woodyard als drummer. Thank you. was Five Brothers, een van de vele jazzthema's van baritonspeler Jerry Mulligan. In 1954 uitgevoerd in Parijs met zijn kwartet, waarin Bob Brookmeyer met zijn ventieltrombone de plek van trompetist Chet Baker had ingenomen. De Amerikaanse pianiste Patricia Barber zingt en speelt niet alleen op aparte wijze bekende songs, maar componeert ook veel muziek zelf zoals de song Morpheus van haar album Mythologies uit 2006. van het combo van tenorsaxofonist Wayne Shorter. Van wie veel werk op, uh, sorry, van wie veel werk echte jazzstandards zijn geworden. Met trompetist uh, Freddie Hubbard en pianist Eddie Higgins speelde hij hier zijn eigen werkje Dead End. Lullaby of Birdland en zijn componist George Shearing zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden. Door velen daarna uitgevoerd maar zo heeft Schiering het ooit bedoeld. van de Australisch-Amerikaanse keyboardspeler Joe Zawinul, die een voertrekker is geweest in de fusion jazz. Ook dat Birdland is door velen gespeeld. Hier komt het, zoals het eh, Joe Zawinul, wat een naam toch al die mensen, Joe Zawinul voor oren en ogen heeft gestaan.